Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het dodental opgelopen tot 34. Ruim de helft daarvan is omgekomen door de orkaan zelf. De rest door de erbarmelijke omstandigheden waarin het Amerikaanse eiland sindsdien verkeert. Zo zitten veel ziekenhuizen zonder stroom en zijn er tekorten aan voedsel en drinkwater. President Trump was de afgelopen dag op Puerto Rico. Hij zei daar dat het aantal doden best meevalt, vergeleken met andere rampen. Het dodental stond toen nog op 16. Trump vindt dat de hulpverlening erg veel geld kost. Jullie hebben een flinke deuk in ons budget geslagen, zei hij. De militaire vakbond AFNP noemt het aftreden van minister Hennis van Defensie de enige verstandige keuze die ze kon maken. De minister stapte de afgelopen avond op vanwege het fatale mortierongeluk vorig jaar in Mali. Maar bij het aftreden alleen moet het niet blijven, zei AFNP-voorzitter Snels op tv bij Pauw. Er moeten volgens haar snel structurele veranderingen bij Defensie komen. De afgelopen jaren gingen politieke belangen steeds boven de veiligheid van het personeel, zei Snels. Ze wees erop dat daarover meer kritische rapporten zijn verschenen. Volgens Snels moet het besluit om de missie in Mali te verlengen worden heroverwogen. Catalonië zal zich nog deze week of uiterlijk begin volgende week onafhankelijk verklaren. Dat zegt de Catalaanse regio-president Puigdemont in een gesprek met de BBC. Als de Spaanse regering ingrijpt en de Catalaanse regering opzij zet... zou dat volgens Puigdemont een fout zijn die alles zal veranderen. Ongeveer tegelijkertijd haalde de Spaanse koning Felipe fel uit naar de Catalaanse regering... vanwege het doorzetten van het referendum afgelopen zondag. De koning verweet het regiobestuur een ontoelaatbaar gebrek aan loyaliteit. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, minima tussen 8 en 13 graden.